het In Nijmegen is de Vierdaagse van start gegaan. Om 4 uur vertrokken de eerste lopers van de 50 kilometer. Later vanochtend mogen de 40 en 30 kilometer lopers ook de eerste etappe wandelen. Die gaat door de Betuwe en komt onder meer langs Elst. Iedereen moet voor 5 uur vanmiddag binnen zijn. Dit jaar doen naar verwachting meer dan 45.000 mensen mee aan de Vierdaagse. Als ze vrijdag de finish halen op de Via Gladiola... dan krijgen ze het Vierdaagse kruisje. In Beek en Donk bij Helmond is vannacht een automobilist een woning binnengereden. De man is daarbij ernstig gewond geraakt. Voor hem werd een traumahelikopter opgeroepen. Op foto's is te zien dat een groot deel van de voorgevel van het huis is weggeslagen. De bewoners bleven ongedeerd, maar mogen niet naar binnen vanwege instortingsgevaar. Volgens een fotograaf ter plaatse is de auto, in de auto een cilinder met lachgas gevonden. Bij Sumatra is een boot met 18 opvarenden gekapseist. Zeven van hen zijn gered. Naar de overige elf mensen zijn Indonesische hulpdiensten nog op zoek. De boot was tussen twee eilanden onderweg zo'n 100 kilometer uit de kust van Sumatra... toen het vaartuig in zwaar weer belandde en kapseisde. Op de boot zaten voornamelijk medewerkers van de lokale overheid. Het zoeken naar de vermisten wordt bemoeilijkt door de slechte weersomstandigheden en de onstuimige zee. De Spaanse politie heeft drie mannen aangehouden vanwege betrokkenheid bij de mishandeling van een 68-jarige man in de stad Torre Pacheco. De zaak leidde tot rellen tussen rechtsextremisten en mensen met een migratieachtergrond. De man werd op straat aangevallen en verklaarde dat de daders van Noord-Afrikaanse afkomst waren.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 Jurjen Boeker.